Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Honderden mensen zijn vanavond in Os bij een herdenkingsbijeenkomst geweest... voor de slachtoffers van het dodelijke bakfietsongeluk van vanochtend. Burgemeester Buis sprak de mensen bij het station kort toe... en zei dat samen huilen, elkaar troosten en elkaar vinden in het verdriet... het enige is wat we kunnen doen. Vier kinderen kwamen om toen de elektrische bakfiets op een spoorwegovergang werd gegrepen door een trein... Een vijfde kind en de bestuurster van de bakfiets raakten zwaar gewond. Op de plek van het ongeluk ligt een zee van bloemen en knuffels. Voor de deur van de moskee in Dordrecht is vanavond een massale vechtpartij ontstaan... waarbij zo'n 30 mensen betrokken waren. De knokpartij ontstond tussen twee mannen die volgens de politie al lange ruzie hebben. Uiteindelijk bemoeiden steeds meer mensen zich ermee... met de massale vechtpartij tot gevolg. Twee mensen liepen oppervlakkige steekhonden op. Vier mannen zijn opgepakt. Van de Internationale Atletiek Federatie mogen voorlopig nog geen Russische atleten meedoen aan internationale wedstrijden. Dat laat de federatie weten in reactie op het besluit van het mondiale antidopingbureau WADA om de schorsing van het Russische antidopingagentschap op te heffen. De Atletiek Federatie zegt eerst een rapport van een eigen onafhankelijke werkgroep af te wachten. In 2015 kwam er een grootschalig dopingschandaal aan het licht in de Russische sport. KLM schrapt uit voorzorg op Schiphol morgenochtend zo'n 100 Europese vluchten vanwege een westerstorm die overtrekt. Het KNMI verwacht zware windstoten tot 85 km per uur, en het Waddengebied tot 95 km. Er worden alleen KLM-vluchten geschrapt naar bestemmingen die vaker op een dag worden aangedaan. Het weer, toenemende bewind en bewolking. De temperatuur blijft vannacht rond de 19 graden.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 To play me like it was a melody. my soldiers capture me, hold me hostage when I hear that beat. I won't take these shackles off my feet, cause mistakes ain't worth a damn. We women wanna know these things. If y'all got the vibe and not the swing. If you don't want the girl to talk, and you don't want your feelings hurt. Uh, Cause if you don't, that girl's just gon' go spreading the word. Yeah, girl got you all caught out there. Yeah, yeah. Why you thinking uh that's uh-huh. all about you? Why? Why? Everything about you, but the girls this that will straight up go to your business. So if you're gonna come, you better come with it. If you ain't swinging, just put your tongue in it.